hoog in de wolken of dicht bij de grond. Nooit durven klagen, was altijd gezond. Veralt altijd samen, de kaarten verstuurd. Lang zou je ze leven, toen is het gebeurd. We Begon allemaal. Oh oh. We Begon allemaal. Oh oh. We Begon allemaal. Oh oh. Allemaal. Met de neus omhoog voor de parade. Laatste hier betoen. Duizenden mensen, of heel gewoon. Op zaterdag meer je, hij heeft nog geweerd. Het leven ging verder, hij niemand meer. Alamo met een heuse moer. Niet meer aan denken, het heet toch geen want vanaf het begin zien elkaar te geschil. Want wij gaan allemaal. Oh oh. Wij gaan allemaal. Oh oh oh. Wij gaan allemaal. Oh oh. Allemaal de neus omhoog. Allemaal met de neus omhoog.